met het NOS-journaal. Europese subsidies voor het vergroenen van de landbouw... hebben nauwelijks iets opgeleverd voor de natuur en biodiversiteit. Blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Volkskrant. De Europese Rekenkamer onderschrijft die conclusies. Nederlandse boeren kregen in de afgelopen jaren bijna 2 miljard euro voor vergroening... maar de effecten waren volgens de onderzoekers minimaal... Zo daalde het aantal boerenlandvogels drastisch en verdween driekwart van de insecten. Volgens boerenorganisatie LTO Nederland heeft het vergroeningsbeleid wel degelijk een positieve impact, maar die bewering wordt in de krant verder niet toegelicht. Toezichthouder ACM heeft 100 telefoonnummers laten blokkeren. Dat zijn nummers van oplichters die zeggen dat ze van een helpdesk zijn. Meestal iemand die in het Engels mensen zogenaamd wil helpen met geïnfecteerde bestanden... maar ondertussen erop uit is om de computer over te nemen op zoek naar bankgegevens. Ook adverteren de oplichters met nummers op internet voor hulp bij computerproblemen. Slachtoffers van die criminelen verloren soms wel duizenden euro's. Bij elkaar zijn vorig jaar duizenden mensen voor 3 miljoen euro opgelicht. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft opnieuw een aantal problemen met de 737 MAX. In brandstoftanks van enkele toestellen is afval gevonden. Boeing noemt dat absoluut onacceptabel. Om wat voor afval het gaat wil de vliegtuigbouwer niet zeggen... Sommige media hebben het over achtergebleven gereedschap. Het is de zoveelste tegenslag voor de 737 MAX. Het toestel staat al bijna een jaar aan de grond... na twee crashes waarbij 346 doden vielen. Leraren die zich willen bijscholen om les te geven in een tweede vak... kunnen een korting krijgen van zo'n 3500 euro op het collegegeld. Met die maatregel wil het kabinet het lerarentekort aanpakken. Korting is bedoeld voor bijvoorbeeld geschiedenisleraren die scheikunde willen geven. Minister van Engelshoven wil verder dat stagiairs van de PABO vaker een stagevergoeding krijgen. Het weer wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 7 en er staat een matige tot krachtige westenwind. Morgen in de ochtend regen en motregen. In ZFM Verkeers. Van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de N9 Den Helder richting Alkmaar...